4 uur. Juri Stubenitsky met het NOS-journaal. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen mogen Turkse vliegbasis gebruiken... in de strijd tegen een islamitische staat. Dat zeggen bronnen binnen de Amerikaanse luchtmacht. Tot nu toe gebruiken de Amerikanen vliegdekschepen. Turkije zou ook toestemming hebben gegeven... om 4000 Syrische rebellen te trainen in Turkije. Tot nu toe wilde Turkije niet in actie komen tegen islamitische staat. Er komen strengere pensioenregels. Er zijn de regeringsfracties en oppositiepartij D66, ChristenUnie en SGP het over eens geworden. In de toekomst mogen pensioenfondsen als het slecht gaat niet meteen korten op de pensioenen. Daar hadden ouderen last van. En als het juist goed gaat, moeten fondsen niet direct de pensioenen verhogen, maar hun reserves aanvullen. Dat is vooral gunstig voor jongeren. Alle 12.000 toegangspassen voor medewerkers van rechtbanken worden vervangen. De Raad voor de Rechtspraak heeft dat besloten na een actie van SBS-journalist Alberto Stegenman. Hij kwam dankzij een pas van een oud-medewerker met een nepwapen binnen bij de rechtbank in Utrecht. De pas was ten onrechte niet geblokkeerd. Zoals verwacht krijgt de Boliviaanse president Morales een derde termijn. Hij zou de verkiezingen hebben gewonnen met ruim 60 van de stemmen. Morales is populair in Bolivia omdat hij gasvelden nationaliseerde... en de opbrengsten gebruikte om armoede te bestrijden. Tegenstanders zeggen dat hij buitenlandse investeringen in Bolivia onmogelijk maakt. Tijdens een achtervolging in Utrecht is een politieauto tegen een boom gebotst. Het is niet bekend of de agent die achter het stuur zat gewond is geraakt.